Wel krijgen ze meer ruimte om deze schuld af te bouwen. EU-landen moeten hun staatsschuld nog wel gewoon onder de 60 houden. Vanaf januari gaan de landen onderhandelen met het Europees Parlement... en in juli moeten de nieuwe begrotingsregels ingaan. Het Israëlische leger wordt beschuldigd van het strandrechtelijk executeren van zeker 11 Palestijnen. Dat zou gisteren zijn gebeurd bij een inval in Gaza-stad. Volgens de berichten werden de mannen gescheiden van hun vrouwen en kinderen en vervolgens doodgeschoten. Ze zouden ongewapend zijn geweest. De VN heeft Israël om opheldering gevraagd. In de zaak rond de martelcontainers in Wouwse Plantage in Noord-Brabant... zijn acht mannen veroordeeld tot celstraffen. Drie jaar geleden vond de politie zeecontainers die waren omgebouwd tot gevangeniscellen. Eén daarvan was zelfs omgebouwd tot martelkamer. Compleet met tandartsstoel en werktuigen om mensen te martelen. Volgens het gerechtshof waren de containers bijna klaar voor gebruik... en werd er actief gezocht naar slachtoffers. Alle mannen zijn veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Ze moeten één tot zeven jaar de cel in. Op het NOC-NSF Sportgala in Utrecht zijn de prijzen voor sportman en sportvrouw van het jaar uitgereikt. En die gaan dit jaar naar Mathieu van der Poel en Femke Bol. Van der Poel won van Formule 1-racer Max Verstappen en baanwielrenner Harry Lavrijsen. Femke Bol kreeg de voorkeur boven marathonloopster Sivan Hassan en roeister Caroline Florijn. Voor Van der Poel was het de tweede keer dat hij de verkiezing won. Voor Bol was het de eerste keer dat ze een Jaap Ede-trofee mee naar huis mocht nemen.